van Valentijnsdag. En het laatste nummer. Toepasselijk met lichaam en ziel. Dat uh, Coleman Hawkins, Body and Soul. David Habig, die zat vandaag aan de knop en presenteerde samen met mij. Peter den Boer. <laughs> en eh, natuurlijk allemaal een fijne zondag toegewenst.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 Zijn dochtertje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg om kwart voor acht vanochtend een melding binnen dat er in het huis iets aan de hand was. Om binnen te komen forceerden agenten een raam. In het huis vond de politie de dode vader en de zwaar gewonde kleuter. Rita Verdonk heeft in business class van Harry Mens het verkiezingsprogramma van Trots op Nederland bekendgemaakt. Ze wil in fasen de vennootschapsbelasting afschaffen en de schijven in de inkomstenbelasting vervangen door een vlaktax met één tarief van 25 procent. Verder wil ze het ambtenarenapparaat met een derde verminderen en het budget voor cultuursubsidies en ontwikkelingssamenwerking halveren. Tot nu toe maakte Trots op Nederland geen programma bekend... omdat de partij eerst naar de Nederlandse bevolking wilde luisteren. Het CDA is boos op de stichting Natuur en Milieu... die gisteren opriep om geen rozen voor Valentijnsdag te kopen. Volgens de stichting worden bij de kweek vaak illegale bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar volgens CDA-kamerlid Mastwijk werken de rozenkwekers veel met biologische bestrijdingsmiddelen die milieuvriendelijk zijn. Hij roept de kwekers op om voor Valentijn een cactus naar natuur en milieu te sturen. De carnavalsoptocht van Maastricht moet het vanmiddag doen zonder praalwagens. Vanwege de sneeuw heeft de carnavalsvereniging met de gemeente en de politie besloten dat er alleen gelopen wordt. Voor tractoren en vrachtwagens is het te glad. Het tweede deel van de 5 kilometer schaatsen bij de Olympische Spelen heeft gisteren in Nederland gemiddeld 4,7 miljoen televisiekijkers getrokken. Het aantal kijkers liep sterk op na de gouden race van Sven Kramer... toen het erom spande of hij zijn eerste plaats zou houden. Kort voor 11 uur werd met 5,4 miljoen kijkers de top bereikt. De Olympische 5 kilometer was het meest bekeken programma in meer dan een jaar.